Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië heeft de website van de Wereldomroep geblokkeerd. De omroep is erachter gekomen dat de internetpagina's al een paar weken niet meer toegankelijk zijn vanuit Saoedi-Arabië. De aanleiding voor de blokkade is vermoedelijk een filmpje waarin een Arabische man een Aziat mishandelt. Het was geplaatst bij een artikel over de veel voorkomende mishandeling van migranten in Saoedi-Arabië. Studenten die in 2008 te veel hebben bijverdiend hoeven mogelijk toch niet de hele OV-jaarkaart terug te betalen. In 2008 werden de regels voor bijverdienen veranderd, maar daarover werd weinig voorlichting gegeven. Begin dit jaar kregen bijna 2000 studenten te horen dat ze over 2008 de OV-jaarkaart moeten terugbetalen als ze boven de norm hadden bijverdiend. Dat komt neer op bijna 1000 euro. De rechtbank in Dordrecht noemt dat niet terecht en zegt dat er pas teruggevorderd mag worden vanaf het moment dat de studenten veel is gaan verdienen. Justitie in Den Bosch waarschuwt voor gevaarlijke drugs. Het gaat om capsules, poeder en tabletten met de langzaamwerkende stof PMMA. In combinatie met andere drugs of alcohol kan die stof dodelijk zijn. Aanleiding voor de waarschuwing is de dood van een jongen van 19 in Waalre eind juli. In zijn huis werd PMMA gevonden. Of hij daar ook aan dood is gegaan staat nog niet vast. Wel is justitie er zeker van dat er drugs met de stof PMMA in omloop zijn. Wielrenster Marianne Vos beperkt zich tijdens de Olympische Spelen volgend jaar in Londen tot de wedstrijden op de weg. Bij de vorige Spelen in Peking won ze een gouden medaille op de puntenkoers op de baan, maar dat onderdeel is niet meer Olympisch. Het weer. In het zuidoosten nog enkele buien. In het noordwesten droog met flink wat zon.